Levi van Eck met het NOS-journaal. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... heeft gezegd dat Rusland en president Poetin moeten boeten... voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Ze zei dat bij de oprichting van een nieuwe organisatie... voor onderzoek en vervolging van oorlogsmisdaden. Volgens von der Leyen heeft de Russische invasie in Oekraïne... onuitsprekelijk lijden veroorzaakt... Ze verwees naar het bloedbad in Butsja... waar een Russische eenheid in één straat tientallen mensen vermoordde. Volgens de commissievoorzitter moet het Westen alles doen om de daders voor het gerecht te krijgen. Iran stemt toe met het opvoeren van het toezicht op de nucleaire activiteiten. Dat is afgesproken na gesprekken met het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens het IAEA e kan er al binnen enkele dagen een inspectieteam naar Iran... dat toegang krijgt tot nucleaire installaties. De afgelopen jaren kregen inspecteurs steeds minder toegang... Ook waren er geluiden dat Iran uranium verrijkte om kernwapens te maken. Iran heeft al jaren te maken met zware sancties vanwege de nucleaire activiteiten. Wanneer die zouden kunnen worden verlicht is nog niet duidelijk. De amateurs van Spakenburg spelen in de halve finale van de KNVB-beker thuis tegen PSV. De andere wedstrijd gaat tussen Feyenoord en Ajax. De halve finales worden gespeeld op dinsdag 4, woensdag 5 of donderdag 6 april. Spakenburg is de derde amateurclub ooit die de laatste vier in het bekertoernooi haalt. En in de Eredivisie stonden afgelopen avond drie wedstrijden op het programma. Feyenoord won met 1-0 van Groningen en daarmee blijven de Rotterdammers op titelkoers. FC Twente Herenveen eindigde in een gelijkspel. Het werd 3-3. De Friese maakten in de slotminuut de gelijkmaker. En Volendam FC Emmen eindigde in 3-1. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Minima rond de 2 graden. De komende dag in het noorden soms even wat zon. Maar verder bewolkt met enkele buien. Plaatselijk met natte sneeuw of hagel.